Mark Zampersen met het NOS-journaal. Australië gaat aboriginals compenseren die als kind zijn weggehaald bij hun familie. In de vorige eeuw werden tot 1970 zo'n 100.000 kinderen bij hun ouders weggehaald. Ze moesten zich bij witte gezinnen aanpassen aan de dominante cultuur. In 2008 bood de Australische regering al excuses aan, maar compensatie kwam er toen niet. Nu krijgen slachtoffers die nog in leven zijn omgerekend 47.000 euro per persoon. In Amsterdam-West woedt een grote brand in een loods van 1000 vierkante meter. Er staan onder meer foodtrucks opgeslagen. Het pand is niet meer te redden, zegt de brandweer. Die probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende gebouwen. De oorzaak van de brand in Amsterdam is niet bekend. De Amerikaanse regering werkt aan plannen om alleen bezoekers uit het buitenland toe te laten als die volledig zijn gevaccineerd. Dat zegt een functionaris van het Witte Huis tegen internationale persbureaus. De plannen worden nog uitgewerkt en het is nog onduidelijk wanneer ze in zouden gaan. Op dit moment is in een aantal Amerikaanse staten een flinke stijging te zien van het aantal coronabesmettingen. Anouk Vette gaat na het verspringen nog altijd aan de leiding bij de Olympische zevenkamp. Ze kwam tot een afstand van 6,47 meter. Emma Oosterwegel sprong 6,29 meter en steeg in het algemeen klassement van de 11e naar de 8e plek. Later vandaag staan nog het speerwerpen en de 800 meter op het programma. De Nederlandse estafettevrouwen zijn op de Olympische Spelen door naar de finale van de 4x100 meter. Nadine Visser, Daphne Schippers, Marije van Hunestein en Naomi Setny eindigden in hun serie als vijfde, maar hadden van alle deelnemers de zevende tijd. De finale is vrijdagmiddag om half vier. Het weer wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt rond een graad of 11. In de ochtend over het algemeen droog met geregeld zon. In de middag en avond flinke buien met lokaal onweer.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 When I can't find the answers in the wind and I fall, so you pick me up again. Fall down, you pick sea to setting sun. We'll be together forever young in the dead of night when thunder rolls. Crawl under covers and hold me close. In arms now, I'm found in your arms. There's solid ground when I feel like. Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. like you all around. Sometimes you're up, sometimes you're down. It's just a ride, it's just a ride. Don't be scared now, try your eyes.